van 12 uur. Freddy van met transport voor vluchtelingen in Griekenland vertrekt morgenochtend met 25 ton aan hulpgoederen. Vanaf de militaire vliegbasis Eindhoven gaan onder meer dekens, slaapzakken en veldbedden naar Athene. Vorige week vroeg de Griekse regering Nederland om hulp bij het opvangen van gestrande vluchtelingen. Nederland stuurt ook negen mobiele hulpposten met elk een tent en medische voorzieningen. De hoofdredacteur van de Nederlandse uitgave van Zaman vindt dat de EU de Turkse president Erdogan harder moet aanpakken. Hij maakt zich er grote zorgen over dat het Turkse mediaconcern Zaman onder staatstoezicht is gesteld. Zaman is de grootste krant van Turkije en schrijft geregeld kritisch over de regering. De hoofdredacteur werd vandaag ontslagen. Vandaag was daar weer een demonstratie tegen in Istanbul. De politie joeg de betogers met rubberkogels en traangas uit elkaar. In Venezuela zijn vrijdag zeker 28 mijnwerkers vermoord in een illegale goudmijn. Een Venezolaanse televisiezender meldt dat ze zijn vermoord door een criminele bende... die de controle probeert te krijgen over de illegale mijnen. Nabestaanden hebben een nabijgelegen weg geblokkeerd. Ze eisen dat veiligheidstroepen de lichamen van de slachtoffers teruggeven om ze te begraven. De Belgische veldrijdster Femke van den Driessen hangt een levenslange schorsing boven het hoofd. In een gesprek met de NOS zei UCI-voorzitter Brian Cookson dat de UCI de disciplinaire commissie heeft gevraagd de zwaarste sanctie op te leggen. In een van de fietsen van Van den Driessen werd tijdens de WK veldrijden een motortje ontdekt. Er is geen maximumstraf voor dat vergrijp de Nederlandse voetbalvrouwen hebben in het Olympisch kwalificatietoernooi verloren van Noorwegen. In Rotterdam werd het 1-4. Als Oranje woensdag wint van Zweden kunnen de voetbalsters de Spelen in Rio wel nog halen. Het weer bijna overal droog.